Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. We gaan weer op pad met z'n allen, staat in het AD. We zitten gemiddeld een half uur per dag in de auto. Dat is een stuk langer dan tijdens de strenge lockdown in januari. En ook pakken we weer vaker de fiets of het OV. Sinds we weer naar het terras mogen en kunnen shoppen zonder afspraak gaat het helemaal hard. Afgelopen vrijdag werden de meeste autorietjes geregistreerd sinds december. De patenten op coronavaccins moeten worden vrijgegeven, vindt nu ook Amerika. Met zo'n patent regelen bedrijven zoals Pfizer en Moderna dat alleen zij hun vaccins mogen maken. Als het wordt vrijgegeven kunnen de prikken in armere landen worden nagemaakt. En daar heeft de hele wereld wat aan, vinden de Amerikanen. Want zolang we niet allemaal zijn geprikt, zullen er steeds nieuwe coronavarianten opduiken. Een onbemande Marsraket van SpaceX is succesvol gelanceerd en weer geland. een testvlucht ging hier boven de Golf van Mexico 10 kilometer de hoogte in. Na zes minuten kwam de raket terug en landde hij weer verticaal. Starship heading back to the landing zone. And we got some great views of the engines lighting up as we came down for a landing at a nice slow velocity onto the concrete landing pad. Kort na de landing was er aan de onderkant een brandje, maar dat werd snel geblust. Bij eerdere testvluchten leidde zo'n brandje tot het ontploffen van de hele raket. En dan zijn er blije voetbalfans in Engeland, want zowel Chelsea als Manchester City staat in de finale van de Champions League. Een Engels onderrondje wordt het dus. Real Madrid werd gisteren verslagen door Chelsea. Chelsea heeft het eh, gewoon uitstekend gedaan. Dat is de conclusie van eh, de twee wedstrijden die we hebben gezien. De finale is op 29 mei in Istanbul. Het weer in het hele land kunnen buien vallen. In het noorden komt de zon er nog af en toe doorheen. Het wordt een gaat of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... want er liggen bandenresten op de weg tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp.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 Air France KLM raakt verder in de rode cijfers. In het eerste kwartaal van dit jaar was er een verlies van anderhalf miljard euro. En werkgevers doen te weinig tegen agressie in de zorg... zegt werkgevers- en werknemersorganisatie IZZ... dat een rondgang maakte langs zo'n 600 zorgmedewerkers. De helft van hen zegt dat sinds de coronacrisis de agressie tegen hen is toegenomen. Het weer, veel bewolking vandaag, vooral in het zuiden. In het noorden is er ook kans op zon met kans op een bui. En het wordt 10 tot 12 graden.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 So I break them off tricks. Let's play that it sticks. I'ma say this once, yeah, I don't give a shit. Don't play the stupid game, cause I'm a different kind of girl. Every record sounds the same, you gotta step into my world.